Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn niet goed voorbereid op een ramp, dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij denkt dat veel Nederlanders zich bij een grote ramp niet goed kunnen redden... omdat ze noodspullen zoals vaccinelichtjes en een EHBO-pakket niet in huis hebben... Volgens de coördinator is een goede voorbereiding belangrijker dan ooit. Ook omdat het aantal cyberaanvallen flink is toegenomen. Pas op als je de weg op gaat. In veel provincies heb je last van dichte mist. Het zicht is daar minder dan 200 meter. Vooral in Noord- en Zuid-Holland is het slecht. Met soms maar 70 meter. Alleen voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg geldt geen waarschuwing. Het gaat beter met de emancipatie van vrouwen in Nederland. Steeds meer gaan aan het werk en ze werken ook meer uren, zegt het CBS. Ze verschillen daarmee steeds minder van mannen. Alhoewel het nog steeds wel zo is dat er veel meer vrouwen in deeltijd werken... Eh, dan dat dat eh, voor mannen geldt. Ehm, en ook als je kijkt naar economische zelfstandigheid... dus kan een vrouw haar eigen eh, zaken regelen, haar eigen financiële handel regelen... ja, dan gaat ook dat vooruit. Maar ook daar is er nog steeds wel een gat ten opzichte van de mannen. Vrouwen zijn wel nog vaak kwetsbaar na een scheiding, want dan komen ze moeilijker rond. En vanmiddag speelt Nederland tegen gastland Qatar op het WK. Tijdens de oranje mars naar het stadion is ook veel Nederlandse politie aanwezig. Zij hebben ons uitgevraagd om hier aanwezig te zijn en hun te helpen in het handhaven van de openbare orde. Maar ook om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan. Het nou, komt wel vaker voor dat er Nederlandse politie bij een EK of WK wordt gevraagd om de boel een beetje in de toom te houden. Volgens de politie zijn er nog geen grote problemen. Deze fan denkt wel te weten hoe dat komt. Ik denk juist uh, oranje fans zich nu beter gedragen dan anders. Want je mag en niet drinken. Dus dat is al een verschil. En iedereen weet wel welk land je gaat. Vanmiddag om 4 uur dan wordt er afgetrapt. En je krijgt het weer nog. Vanochtend op veel plekken dus dichte mist. Als die eenmaal is opgetrokken is het bewolkt, maar wel droog. En vanmiddag is er in het westen ook af en toe wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In het westen, midden en zuiden van het land komt dichte mist voor. Door een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord 2 kilometer file. Verkeer wordt om de plek van het ongeval geleid, dus de rijbaan is afgesloten. Op de A8 Zaanstad Amsterdam 8 kilometer file tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad Zuid. De vertraging is een half uur. Op de A10 Watergraafsmeer de meer bij de Koenten om 5 kilometer file vanaf afrit Volendam 10 minuten vertraging. A27 Almere Utrecht tussen op het Eemnes en Beeldhoven staat het helemaal stil door een ongeluk. 7 kilometer lang. Uh, twee rijstroken zijn afgesloten. Op de N201 Hilversum uit Hoorn. Bij de A2 3 kilometer file. En dan de N207 Alfa aan Rijn Hillegom.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 Ook, ik kreeg nooit cadeaus met sint Met, Sinterklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik, van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op dagsten lachen. Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. ik was blij dat ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man. niet. kom uit Spanje, zit er gek. Ja. Met mij is prei, Kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen...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 Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook en stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op.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 Tweederde van de vrouwen is nu economisch zelfstandig. In 2011 was dat nog ruim de helft van alle vrouwen. Het instituut Nederlands Slavernijverleden kan zich niet vinden in kritiek van Surinaamse organisaties... dat het kabinet te snel excuses wil maken voor het slavernijverleden. Voorzitter Nooit meer zei tegen Nieuwsuur dat de excuses eerder te laat komen. Het kabinet komt niet met meer steun voor sportverenigingen... die door de hoge energieprijzen in problemen zitten. Minister Helder voor Sport zegt niet meer te kunnen doen. Het weer. Na het optrekken van de mist is het overwegend bewolkt... maar wel overal droog bij maximaal 9 graden. Het ritme, van ZFM. attack. Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. Hij is niet geel en niet schoen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. cadeautje zo, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ook ieder jaar, dan komt de Sint naar Nederland. En neemt de pieten mee zo van het Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de nachten. Het is ver ik kan er bijna niet cadeautje, zo oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo oh, hij is zo lekker groot.